Nu wordt gewerkt aan een plan voor limieten per gokaanbieder. Die kunnen worden opgehoogd naar persoonlijk contact met het online casino. Ja, dat beschermt de gokker niet genoeg, vindt de Kamer, want als de limiet bij het ene bedrijf bereikt is, dan kan de gokker verder gokken bij een ander bedrijf. En dus schaart een meerderheid van de Kamer zich achter het plan van de ChristenUnie om één limiet te maken voor voor alle bedrijven samen die niet kan worden opgehoogd. De minister kondigde in december al aan dat hij een limiet van 700 euro per gokker wil. Voor jongeren moet die grens bij 350 euro komen te liggen. Goed nieuws voor als je regelmatig met de trein gaat. Er gaat eind dit jaar een hoop veranderen, zegt NS. Het is een grote verandering in de dienstregeling van 2025. Daar gaan veel reizigers iets van merken. Eh, we gaan in ieder geval zo'n 1600 eh, treinen per week meer rijden dan dat we in de huidige dienstregeling doen. Ja, omdat er de de jaren wordt gewerkt aan Amsterdam Centraal... komt er acht keer per uur een trein van Amsterdam-Zuid naar Schiphol. Ook rijdt er elke tien minuten een sprinter tussen Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Dordrecht. En op een aantal plekken in het zuiden en oosten gaat de eerste trein vroeger vertrekken... en komt de laatste trein later aan. Als de plannen van de NS worden goedgekeurd gaat de nieuwe dienstregeling half december in. En ze was het wonderkind tijdens de Olympische Winterspelen twee jaar geleden. De kunstschaatser Valjeva. Ze won goud met Rusland dankzij een unieke sprong, terwijl ze pas 15 was. valt niet tegen de schaatsen, Camila Valjeva. Wat laat zij weer zien? De moeilijkheidsgraad van deze kuur dat kan niemand erna doen. Ja, daarna kwam het schandaal. Ze testen positief op doping. En nu weten we ook wat voor verklaring ze heeft voor die positieve test. Een aardbeientoetje. De opa van de schaatser zou een lekker dessert hebben klaargemaakt... op dezelfde snijplank waar hij ook zijn hartmedicijnen op had gelegd. Experts twijfelen aan het verhaal, want ze konden geen bewijs vinden dat de opa hartproblemen had. Laat staan medicijnen gebruikte. Daarom zal Jeva met terugwerkende kracht voor vier jaar geschorst. Het weer een natte dag met in het noorden ook natte sneeuw en maxima van 1 tot 4 graden. Vannacht blijft het nat. Morgenmiddag tussen de buien door wat zon en weer wat warmer 11 tot 14 graden.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 Fetish lifestyle, so rich and famous. Robin Leach will get jealous. Half a million for the stone. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L-L-A-M-L ZFM. Lady Jane dear Lady Anne I've done what I can I must take my leave For promised I am This play is run, my love Your time has come, my love road to Lady Jane.